12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Nederlandse instanties zijn zorgvuldig omgegaan met een Iraakse asielzoeker... die in januari in Alphen aan de Rijn zelfmoord pleegde. Dat concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De man was gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Hij zou daarom naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gereisd... om zijn paspoort op te halen, om terug te kunnen keren naar Irak. Maar hij zou dat document nooit hebben gekregen. Volgens de inspectie hebben de instanties juist gehandeld. De Turkse geestelijke Fetela Gülen wil een internationaal en onafhankelijk onderzoek naar de koepoging in Turkije. Hij schrijft dat in de Franse krant Le Monde. Volgens de Turkse president Erdogan zit Gulen achter de mislukte staatsgreep van vorige maand. Maar Gulen ontkent dat. Hij zegt dat hij bereid is vanuit de Verenigde Staten naar Turkije terug te keren... als blijkt dat de beschuldigingen tegen hem juist zijn. De leider van de strijders van de Islamitische Staat in Afghanistan in Pakistan is omgekomen bij een aanval met een Amerikaanse drone. Dat heeft de Afghaanse ambassadeur in Pakistan bekendgemaakt. Een Amerikaanse legerwoordvoerder heeft de dood van de terroristenleider bevestigd. De IS-tak in Pakistan en Afghanistan eiste eerder deze week de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op een ziekenhuis in de Pakistanse stad Quetta. Daarbij kwamen tenminste 74 mensen om. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft in Rio de Janeiro zijn Olympische titel met succes verdedigd. Net als vier jaar geleden is hij al voor de afsluitende race van aanstaande zondag zeker van een gouden medaille. De Tesselaar won in de kwalificatieserie van 12 races zeven keer. In het algemeen klassement heeft van Rijsselbergen voldoende punten om zijn concurrenten op afstand te houden. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen tegen FC Utrecht eindigde in een gelijkspel 1-1. En dan het weer. Licht tot half bewolkt en aan het begin van de nacht is het helder en droog. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op een enkele bui. In het zuiden ook zonnige periode. Het wordt 21 tot 24 graden.